9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Twee kinderen in Hoensbroek zijn vanavond gewond geraakt... toen er zwaar vuurwerk werd afgestoken in hun straat. De klap van het vuurwerk was zo hard dat de ruiten van zes woningen sneuvelden. De twee jongetjes van drie en zes zaten thuis in de buurt van een van die ramen. Ze werden geraakt door rondvliegende glasplinters. Ze raakten licht gewond en moesten naar het ziekenhuis voor behandeling. De politie onderzoekt wie het vuurwerk heeft afgestoken en is ook op zoek naar getuigen. De marechaussee heeft vannacht ruim 100 demonstranten aangehouden bij het detentiecentrum op Schiphol. De demonstratie was niet aangemeld. Zo'n 130 man begon met een lawaai-demonstratie met vuurwerk. Maar toen een aantal mensen vernielingen begon aan te richten aan het detentiecentrum, greep de marechaussee in. Het is nog niet duidelijk wie de demonstratie heeft georganiseerd en wat het doel was. Mogelijk wilden de demonstranten de mensen die in het centrum wachten op uitzetting een hart onder de riem steken. De Poolse publieke nieuwszender voert actie tegen een wet... waardoor de greep van de regering op de media wordt verstevigd. Op de nieuwszender is om het uur voorafgaand aan het bulletin... de negende symfonie van Beethoven te horen. De negende is het officiële volkslied van de Europese Unie. De radiozender zegt daarmee stelling te nemen tegen de wet... die de vrijheid van meningsuiting inperkt en het pluralisme bedreigt... De partij Recht en Rechtvaardigheid behaalde bij de verkiezingen in oktober de absolute meerderheid. Sindsdien heeft Polen een forse ruk naar rechts gemaakt. Zo versterkte de regering de greep op het constitutioneel hof. Het weer tot slot. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of drie. En dan gaat het in het zuiden regenen. En die regen trekt morgen naar het noordoosten. S'avonds is dan in het noordoosten kans op wat natte sneeuw.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 Let me ask you a question. What time is love? it's what you've been after. I make you shake to, break you, take to, right in the path for what they call the moo moo. KLF, boy, we come rough.